Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Lentverink van Leiden is ervan overtuigd dat Benno L. niet opnieuw in de fout gaat. Op een bijeenkomst met bezorgde inwoners zei Lentverink dat hij opstapt... als de veroordeelde pedoseksueel zich tijdens zijn verblijf in Leiden opnieuw aan kinderen vergrijpt. Gisteren ontstond er een opstootje bij de woning van Benno L. Burgemeester Lentverink heeft hem toestemming gegeven om ruim een jaar in Leiden te wonen. Hij wil zo'n bijdrage leveren aan zijn terugkeer in de maatschappij. Studenten aan de Nederlandse Defensieacademie, de NLDA, lopen het risico slachtoffer te worden van pesten, intimidatie en ongewenst seksueel gedrag. Uit onderzoek in opdracht van de academie blijkt dat er structurele problemen zijn. Studenten worden onder meer beoordeeld op eigenschappen als moed, kameraadschap en sneuvelbereidheid, maar de beoordeling van die eigenschappen is ondoorzichtig en ook beoordelen studenten elkaar. Onderzoekers vinden dat er dringend iets gedaan moet worden aan de seksuele mores en het alledaags seksisme op de Defensieacademie. Het besluit om de producten van vleesverwerker Van Hattem te laten terughalen is terecht. Dat heeft de rechter beslist. Het bedrijf in Dodewaard moet doorgaan met het terughalen van de 28 miljoen kilo vlees. Van Hattem had een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Volgens die instantie kan het vleesbedrijf niet aantonen waar zijn vlees vandaan komt. Een Pakistanse militante groepering zegt dat ze 23 militairen heeft geëxecuteerd. De militairen zaten vast sinds 2010. De rebellengroepering zegt dat de executies een vergelding zijn voor legeroperaties in stammengebieden waarbij militante strijders zijn gedood. Het is niet duidelijk of de Taliban de executie van de militairen steunt, maar de vredesgesprekken tussen de Pakistanse regering en de Taliban zijn opgeschort. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht wisselen bewolkt. Minimumtemperatuur plus 2. Morgen wolkenvelden, ook zon en tot de avond op de meeste plaatsen droog. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Show. Dit is John Souhoka van de ANWB. In de Randstad is de A16 Rotterdam richting Breda. Daar is de parallelrijbaan dicht door een gekantelde vrachtwagen. De weg is daar dicht tussen Rotterdam-Kralingen en Rotterdam-Feyenoord.